Nou, we waren even heerlijk aan het zeilen met eh, Harry Nielsen. En we zeilen weer terug naar een ander tijdperk. Ja, inderdaad. Vanavond de Music Corner van uh, eh, 9 tot 11 op de lokale omroep Goorlen. Uh, eh, Laat zit naast mij. En we hebben vandaag Mario de Kort te gast hier in de radiostudio. Ja, en Mario, ik wou het met jou graag even hebben over jouw stemsoort. Eh, er zijn heel veel mensen jaloers op. Eh, Erik zei het net ook al. Ja. Je zou willen dat hij zo'n diepe radiostem zo, had. Vanavond ruilen. Als jij. um, <laughs> ehm, maar nou, er bestaan ook heel veel grapjes over, hè? Over die, die stemsoort in, in combinatie met mensen die tenor zijn. Die ook wel een beetje jaloers zijn, maar dan dat verbergen door er commentaar op te hebben. Ja, um, nou, je gaat een, goed, ik heb dan een bas, een, een echte bas. Met een, uh, tegelijk moet je weten, een bas moet bereik hebben. Eh, ik ga direct eh, dus een nummertje zingen. En dan zing ik mhm. inderdaad vanaf, ja, dat is in twee octaven. Dus een hoge E erop. En dan is het moet nog klinken natuurlijk niet als een Nee, maar dan moet je nooit die basplank op hebben. Dat is toch een apart verhaal. Dat is, maar dat, dat, dat heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met de lengte van je stembanden. Daar, heeft, het, daar heeft het bazaal mee te maken. Dus, dus Iemand eh, met een hoge stem kan nooit dat lage luid krijgen. Het is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Eh, nou, de kunst eigenlijk van, een, eh, van, van zo'n type stem, een basstem... dat is van de hoogte. De hoogte is toch wel... En om die in hetzelfde lijntje te laten klinken... dat het één instrument is. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk toch wel de truc. Is dat een beetje hetzelfde misverstand als met de mezzo-sopraan? Dat mensen denken, oh, die kan alleen maar dat tussenbereik hebben... Mhm. Maar die eigenlijk ook heel laag en heel hoog moet kunnen? het, is, de couleur, hè? Ja. Het is de couleur. Ik, maak, eh, ik heb eh, meegemaakt de baritons. En die hadden ook een prachtige fondeur erin zitten. Toch wel hoor. Maar die kwamen toch niet verder dan zijn lage G bijvoorbeeld. Maar die hadden wel de klank erop zitten, eerlijk gezegd. Ik ben, ik ben, heel benieuwd geworden. Het is al bijna tien over half tien. We hebben jou nog niet horen zingen, dus ik vind het tijd worden. Eh, jij wil graag gaan staan, hè? Ja, het liefst wel erbij staan, enzovoort, enzovoort. Dan ga jij staan en dan de microfoon schuiven we. Of kun zelf misschien ja. even mee. En jij gaat zingen La Calunia van Rossini. Ja, laten we er even iets over vertellen. La Calunia, dat is, uh, moet je voorstellen, dat, is eigenlijk een riparia. Zullen zien, heel veel gesproken teksten. Dan wordt er gezongen en de La Calunia is eigenlijk de roddel. En die zegt dus eigenlijk, jongens, iets begint met een klein vuurtje, vuurtje, vuurtje. Ieder begint meer te kletsen, meer te kletsen, meer te kletsen. Dat uiteindelijk wordt zo'n groot kom en korp voor die kanon als een kanonslag. Je kunt het niet meer rennen. Daar gaat het. Nou, we zijn benieuwd. Vanavond blijft bij de lokale omroep Hier is eh, Mario de Kort. de verkeerde, de verkeerde, de Dus niet Nummer 8. Uh, eh, oh, dan is nummer 7. Nummer 7? Dan gaan we gewoon even <laughs> Dat is hem. Dat is, ja. ja. Was hij trouwens goed te horen, of niet? Uh, uh, mag, iets, mag iets harder, hoor. Ja, dat mag hij wel. Ehm, eh, nou, we hebben hem weer gevonden. Nummer 7. zeg het allemaal goed. Ja, ik ga er nu uit. Het is, het is nummer 9 zelf. Oh, nummer kijk. 9. Nummer 9, nou. sorry. Ja, dat is... <clears throat> Nou, zo is het live. We hebben hem als het goed is uh, gevonden, nummer 9. Dus daar komt hij aan. Jan en ik Kello. Oh, nou red pa. Ah, ai, jen, hile. Insensibele dolcemente in a mia in a mia do do rar piano piano terra terra sottovoce similando va scorrendo va scorrendo va rosando va rosando nell'orecchio della gente si introduce si introduce l'estramente Hela täsket är så färdig, hela täsket är så färdig. Fast och dire, fast och dire, fast och dire, bjärk och pjar. Della bocca fuori scendo, lo sciamazzo va crescendo. Prendi a fossi a poco a poco. Ora anziani in loco, loco, sempre sono la tempesta che lasciando la foresta va pisciando, rotolando chi fa l'aria di bombar. Alla fin tramontia scoppia, si procasa, si raddoppia e produce un'esplosione. Come il colpo di cannone! Come il colpo di cannone! tributo temporale, il tributo temporale, il tributo generale, chi parlaia di bomba. Il tributo temporale, il tributo temporale, il tributo generale, chi parlaia di bombare. Il mio schino caldo di atto, ah abilito calpestato. Sotto il pubblico flagello per consorte a crepor. E meschino, calunniato, abilito, calpestato. Sotto il pubblico flagello che è lupe e gran sorte. Vacino per canzone, fa crepar, ogni pubblico vacino per canzone, fa crepar, viva crepar, viva crepar, viva, ahoo! long thy